Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De helft basis van een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Vooral gemeenten tot 100.000 inwoners voeren geen antiradicaliseringsbeleid... omdat het bij hen niet zou voorkomen. De inspectie vreest dat daardoor mogelijke problemen over het hoofd worden gezien. Vooral omdat het herkennen van radicalisering... en het opstellen van succesvolle projecten moeilijk zijn. Het verschil tussen hoge en lage inkomens in Nederland is sinds 2001 nagenoeg gelijk gebleven, meldt het CBS op basis van nieuwe berekeningen. Dat komt doordat geld steeds vaker wordt herverdeeld via sociale uitkeringen, belastingen en premies. De inkomensgelijkheid in Nederland is vergelijkbaar met landen als Duitsland, Ierland en Frankrijk. In landen als IJsland, Noorwegen en Denemarken is de ongelijkheid kleiner. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn bij een brand in een islamitische school zeker 25 mensen om het leven gekomen. De brand brak in de vroege ochtend uit in de slaapruimtes op de bovenste verdieping van de madrassa. De doden zijn 23 leerlingen en twee docenten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie in Florida onderzoekt de dood van acht bewoners van een verpleeghuis in het plaatsje Hollywood. Door orkaan Irma viel de stroom uit en deed de airconditioning het niet meer. De temperatuur in het verpleeghuis was daardoor flink opgelopen. De slachtoffers waren tussen de 71 en 99 jaar oud. De politie onderzoekt nu of er sprake was van nalatigheid. Het verpleeghuis blijft voorlopig dicht. In New Jersey is acteur Frank Vincent overleden. Vincent was vooral bekend van zijn rol als Phil Leotardo in de maffiaserie The Sopranos. Hij had een Italiaanse achtergrond en speelde vaak gangsters, onder meer in Goodfellas en Casino. Ook was hij stemacteur in de videogameserie Grand Theft Auto. Frank Vincent was 78 jaar. Het weer, voor eerst vooral in de kustprovincies enkele buien. Later vanuit het noorden meerdere buien met kans op onweer. Nu en dan ook opklaringen en het wordt zo'n 15 graden.